Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Belgische agenten hebben mogelijk een rugzak van terreurverdachte Jurgen Konings gevonden. De rugzak vol met kogels is gevonden in het bos waar al weken naar hem wordt gezocht. Vlakbij zijn auto, waarin onder meer raketwerpers lagen die hij had meegenomen van een legerbasis. Deze Belgische verslaggever heeft meer info. De jachtmunitie zou wel niet gestolen zijn uit de kazerne waar Jurgen Konings wel een aantal andere wapens heeft meegenomen. Maar blijkbaar zijn er in die rugzak wel een aantal andere heel concrete spullen gevonden waar natuurlijk niemand veel details over wil geven aan ons. Maar die spullen, eh, buiten die kogels, die zouden er wel effectief op wijzen dat het om de rugzak van Jurgen Konings gaat. De ex-militair had waarschijnlijk plannen om een aanslag te plegen. Een van de bekendste virologen van België zit daarom al weken met zijn gezin ondergedoken in een safe house. Booking.com wordt in Italië verdacht van belastingfraude. Het Nederlandse bedrijf zou voor meer dan 150 miljoen euro aan BTW hebben achtergehouden. Ze zeiden dat dat geld betaald zou worden door de aangesloten hotels en B&B's, maar dat gebeurde niet. Goed smeren als je naar buiten gaat, want de zon is weer op volle kracht. Dat was de afgelopen uren niet zo. Er was een gedeeltelijke zonsverduistering. De maan was voor een deel tussen de zon en de aarde geschoven. Inmiddels is de verduistering dus voorbij. En met dit mooie weer een dringende oproep van de brandweer in Amsterdam. Als je lekker hebt staan paffen op een balkon of dakterras, gooi je peuk dan niet in een plantenbak. Zeker bij huisfeestjes is dat hartstikke link. De meeste verjaardagen worden natuurlijk vaak in de avond gehouden, of meeste feestjes. En ehm, ja, iedereen gaat naar bed. En eh, op het moment dat iedereen slaapt, eh, komt hij, eh, ja, dan komt hij tot onderbranding. En omdat een verjaardag zonder vuurzee toch net een tikkie leuker is, heeft hij nog een tip. Zorg ervoor dat je als gastheer dat je uh, in ieder geval een schoteltje of een bakje met water hebt staan waar mensen dan even op geattendeerd wordt. Prima dat je rookt, maar eh, niet in mijn plantenbak of in mijn bloembak, maar eventjes in het bakje met, uh, met het schaaltje met water. Het weer, mix van zon en een paar stapelwolken. Het is 21 tot 28 graden.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 Well, I don't care, you're here. ouvrier pagayant pour une cerise Pour un elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux.